Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Belangrijkste onderwerpen. De conservatieven willen een hardere aanpak van het vluchtelingenprobleem. Als de klimaatverandering niet snel wordt teruggedraaid... leven over 15 jaar 100 miljoen mensen meer in armoede dan nu... Dat schrijft de Wereldbank in een rapport over klimaat en armoede. Mensen die in armoede leven zijn nu al kwetsbaarder voor klimaatverandering, zegt de Wereldbank. Ze ondervinden eerder de gevolgen van bijvoorbeeld hittegolven en overstromingen, zoals misoogsten door droogte, hoge voedselprijzen en het uitbreken van ziektes. De ontwikkelingsbank pleit voor slimme maatregelen om het klimaat te reguleren en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Eind deze maand is de internationale klimaatconferentie van de VN in Parijs. Het dodental van de brand in een nachtclub in Roemenië is opgelopen tot 45. De drummer van de band die daar optrad is aan zijn verwondingen bezweken. Eerder overleden al vijf mensen die in kritieke toestand waren... onder wie twee die naar brandwondencentra in Nederland waren overgebracht. De brand brak vorige week vrijdag uit in een nachtclub in Boekarest... toen bij een rockconcert vuurwerk werd afgestoken. Drie eigenaren van de club zitten in de cel. Het weer. Vannacht trekt regen over met een stevige zuidwestenwind en minima rond 12 graden. Aan het eind van de nacht wordt het rustig. Overdag vrijwel droog bij 10 tot 14 graden. In de loop van de dag steekt de zuidwestenwind weer op.